uur. de Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op het centrum van Beirut zijn meerdere mensen gedood, melden Libanese media. Er zouden vier doden en meer dan dertig gewonden zijn. De hoofdstad van Libanon werd vannacht geraakt door zeker vier raketten. Bij de aanval is volgens media een appartementencomplex van acht verdiepingen geraakt. Israël heeft nog niet gereageerd... Israël voert de laatste maanden veel aanvallen uit op Libanon... en daarbij zijn Hezbollah-strijders meestal het doelwit. Aankomend president Trump heeft nieuwe benoemingen voor zijn regering aangekondigd. Onder wie Scott Bessent als beoogd minister van Financiën. Hedgefondmanager Bessent werkte jarenlang voor het investeringsbedrijf van George Soros. Hij wil minder regels en lagere belastingen. In Nieuwegein wordt vandaag het ledencongres gehouden van NSC... Na een roerige maand moet blijken of NSC-leider Omtzigt en zijn rechterhand van Vroonhoven de rust kunnen doen terugkeren. Er wordt veel discussie verwacht over de koers van de partij en de samenwerking in het kabinet. Deze maand vertrokken er twee staatssecretarissen en twee Kamerleden. In de peilingwijzer staat NSC op 0 tot 4 zetels. In de Tweede Kamer hebben ze er nu 20. Tennisser Tellen Griekspoor noemt het ongelooflijk dat Nederland in de finale staat van de Davis Cup. Hij is verbaasd over het niveau dat hij haalde in de gewonnen wedstrijd tegen de Duitser Jan-Lennart Stroef. Eerder op de avond won Botek van de Zandschulp van Daniel Altmaier. Nederland haalde nooit eerder de finale van de Davis Cup. De eindstrijd is morgen tegen Australië of Italië. Die landen spelen vanmiddag tegen elkaar. Het weer, nog enkele winterse buien. De minimumtemperaturen liggen rond de 1 graden. Het kan een beetje glad worden door bevriezing.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 It can only get, it can only get, Take it all from me. You know, I know that things can only get gone. to tell I get weak in the knees as I care much too soon Started shaking my ground and I nearly more than she's got.